12 uur. moet bij het RWS Journaal. Kent aantal in levensgevaar. De drie terroristen zijn door de politie doodgeschoten. Over hun achtergrond is nog niets bekend. Maar ooggetuigen zeggen dat een van de aanvallers dit is voor Allah riep. De aanslag begon gisteravond op de London Bridge... waar de terroristen met een bestelbusje inreden op voorbijgangers. Daarna stapten ze uit en staken in een uitgaansgebied mensen neer. De politie denkt dat de situatie onder controle is, maar de omgeving van de aanslag wordt nog wel doorzocht. De Britse minister van Brexit-zaken heeft gezegd dat de geplande parlementsverkiezingen over vier dagen door moeten gaan. Wel hebben de politieke partijen hun campagne opgeschort. Premier May houdt op dit moment veiligheidsoverleg en komt waarschijnlijk vanmorgen nog met een verklaring. In Turijn zijn meer dan duizend voetbalsupporters gewond geraakt... toen ze op een plein naar de Champions League finale keken... tussen Real Madrid en Juventus. Italiaanse media zeggen dat de meeste mensen lichte verwondingen hebben. Zeven mensen raakten zwaar gewond. Toen er een knal klonk, brak er paniek uit... omdat mensen dachten dat het een bom was, zei een getuige tegen persbureau Reuters. In Bunschoten zoeken vrijwilligers naar het 14-jarige meisje Savannah... dat sinds donderdag wordt vermist. Volgens RTV Utrecht zijn er honderden mensen op de been... die vanaf de rand van het dorp richting Amersfoort lopen... naar de plek waar de fiets van het meisje is gevonden. Onder de vrijwilligers zijn inwoners uit Bunschoten... maar ook veel mensen uit de rest van het land. Ze zoeken vooral in weilanden en sloten. Ook vliegen er twee drones over het gebied. De politie weet van de zoektocht naar Savannah... en houdt contact met de organisatie. Het weer nog, er trekken wolken over het land. De meeste in het oosten. Daar is in de loop van de dag dan ook een bui mogelijk. In het westen is er vaker zon.